Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vijf jongeren die vermist worden in Mexico zijn mogelijk opgedoken in een gruwelijke video van een moordpartij. Het Mexicaanse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de beelden. De vijf jongeren waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op de video is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. De kleding van de jongens in de video komt overeen met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten. De gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. Het lijkt erg op de acties van drugskartels in de jaren 2000. De Italiaanse politie is op zoek naar een 21-jarige Nederlander... die zijn eigen vader en een familievriend zou hebben doodgestoken. Dat meldt persbureau ANSA. In een vakantiehuis zou ruzie zijn ontstaan... waarna de man met een mes zijn vader aanviel... De eigenaar van het huis kwam tussen beiden, raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis in Turijn. De politie zoekt met tientallen agenten naar de verdachte die psychische problemen zou hebben. De politie beschouwt de Nederlander als zeer gevaarlijk. In de buurt van Kaapverdië is een schip met migranten ontdekt dat al een maand op zee ronddobberde. 38 opvarenden zijn gered, maar ruim 60 migranten worden nog vermist. De Internationale Organisatie voor Migratie achterkans klein dat zij nog levend worden aangetroffen. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd maandag door een vissersboot ontdekt. Modeketen H&M gaat onderzoek doen naar misstanden in kledingfabrieken in Myanmar. Het gaat onder meer om uitbuiting en geweld tegen werknemers. H&M blijft haar kleding vooralsnog wel produceren in het land... omdat ze met een Europese samenwerking de toestand proberen te verbeteren. Het weer begint vandaag zondag. In de middag neemt de bewolking toe. Er kan in het oosten en zuidoosten wat regen vallen. Het wordt 23 graden. Morgen een stuk warmer met maximaal 29 graden.